ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die in 2022 zorgde voor een dodelijk ongeluk in Nieuw-Beierland... moet ruim drie jaar de cel in. Ook mag de man vijf jaar lang geen vrachtwagen besturen. De chauffeur ging met zijn truck van een dijk af en reed vol in op een barbecue. Daarbij kwamen zes mensen en een ongeboren kind om het leven. Tijdens de rechtszaak vorige maand vertelde het OM waarom ze vonden dat de chauffeur de cel in moet. We verwijten hem dat hij in zijn vrachtwagen is gestapt terwijl hij niet mocht rijden omdat hij leidt aan epilepsie. We verwijten hem ook dat hij medicatie moest slikken en dat niet consequent deed. En dat hij 48 uur voordat het ongeval plaatsvond heeft hij cocaïne gebruikt terwijl hij wist dat dit een aanval kon triggeren. De rechter verwijt hem dat ook, maar geeft de chauffeur wel een lagere straf dan het OM had geëist. Drie jaar en twee maanden cel in plaats van 4,5. De voorzitter van de Europese Commissie mag haar baantje houden. Ursula von der Leyen heeft een motie van wantrouwen overleefd. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde tegen. De motie was ingediend door radicaal rechtse partijen. Die vinden dat von der Leyen te veel macht naar zich toetrekt en niet transparant is. Aanleiding waren sms'jes die von der Leyen in coronatijd heeft gestuurd naar de topman van vaccinmaker Pfizer. Ze onderhandelden over de aankoop van vaccins. Von der Leyen wil die berichten niet openbaar maken. Waarom wil ze niet zeggen? Automobilisten op de afsluitdijk zagen ze vliegen. Defensie oefende daar afgelopen week met een nieuw raketsysteem. Mooi spul, zegt de luitenant-kolonel die leiding gaf aan de test. Nou ja, je kunt een, een commandopost uitschakelen, je kunt een, een, een, een opstelling, je kunt een vijandelijke artillerie kun je uitschakelen. Je kunt allerlei zaken, wat je maar wil zou je daarmee kunnen uitschakelen. Maar dan moet je dus wel eerst goed oefenen. Dat is wat Defensie heeft gedaan. Later dit jaar gaan ze er ook mee trainen in Noorwegen. De oefening bij de afsluitdijk was trouwens niet gevaarlijk. De afgeschoten raketten hadden geen explosieve lading. Er ploften dus alleen metalen hulzen in het IJsselmeer. Het weer de komende uren steeds meer zon bij 21 graden in het noorden en 26 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie.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 神，哈哈。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 together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 when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all 嗯嗯。 Zandvoort. ZFM. bébé. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now, I coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. I've been gone. You don't know what I'm going through. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. And everything is gonna be fine. I'm coming home, baby. Expect to see me now anytime When you're in my